voor Okkeloen met het NOS Journaal. In Horst in Limburg mogen bewoners weer naar huis... nadat er afgelopen avond een gaslucht werd geroken. Vanwege het risico op een explosie was een veiligheidszone ingesteld... werden wegen afgesloten en moesten 16 buurtbewoners hun huis uit. Een andere bewoner had vermoedelijk de gaskraan opengedraaid... zo meldde de politie eerder... Toen agenten na enkele uren zijn huis binnenkonden... bleek dat de man was overleden. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Rond middernacht werd de situatie in Horst veilig verklaard. Door hevige regenval hebben delen van Spanje te maken met overstromingen. Met name Catalonië in het noordoosten van Spanje kampt met wateroverlast. Op sommige plaatsen moest het leger worden ingezet om ondergelopen straten leeg te pompen. De Spaanse Weerdienst roept mensen op zoveel mogelijk binnen te blijven. Waarschijnlijk is de ergste regen na vannacht voorbij. De stroomstoring bij een spoortunnel in Rotterdam is nog altijd niet opgelost. Vanwege de storing rijden sinds zaterdagmiddag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Zuid. Vooral internationale reizigers hebben daar last van. Zo rijdt de Eurostar naar Parijs om via Utrecht en Den Bosch. En mensen die met de trein vanuit Rotterdam naar Londen willen, moeten eerst naar Brussel. Het probleem ontstond door een stroomstoring bij de stroomleverancier. NS meldt dat de overlast nog tot zeker 6 uur ochtends gaat duren. Bij atletiekwedstrijden in het Belgische Kortrijk... is het Nederlands record verspringen verbeterd. Pauline Hondema sprong een afstand van 6,91 meter En dat was 13 centimeter meer dan het vorige record van Daphne Schippers... Die sprong 11 jaar geleden 6 meter en 78 centimeter.